uur met het NOS Journaal. De bouw van huizen dreigt te worden vertraagd door nieuwe geluidsnormen. Daarvoor waarschuwen organisaties als Bouwend Nederland... de vereniging Eigen Huis, de Woonbond en makelaarsvereniging NVM. Vanaf 2022 wordt de geluidsbelasting op een andere manier berekend... en daardoor krijgen bijvoorbeeld huizen in gebieden rond Schiphol... het stempel zeer slecht leefklimaat. Dat levert de bouwsector nog meer onzekerheid op... terwijl die al kampt met problemen rond PFAS, stikstoffen en corona stellen de organisaties. Mogelijk kan door de nieuwe geluidsnormen de geplande bouw van honderdduizenden huizen helemaal niet doorgaan. Premier Rutte achterkans minder dan 50 dat de EU-top over een coronaherstelfonds en de Europese meerjarenbegroting een akkoord oplevert. Dat zei hij vlak voor de tweedaagse top in Brussel. De top gaat vooral over het opzetten van een Europees herstelfonds van 750 miljard euro voor hulp aan de lidstaten die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis, zoals Italië en Spanje. Rutte wil die landen alleen helpen als ze beloven ook te hervormen. Ook Denemarken, Finland, Oostenrijk en Zweden zitten op die lijn. British Airways haalt per direct al zijn Boeing 747-toestellen uit de lucht. De Britse luchtvaartmaatschappij wilde eigenlijk pas in 2024 stoppen met de jumbo-jets... maar vanwege het instorten van de vliegmarkt door de coronacrisis gebeurt dat nu al. British Airways is met 31 toestellen de grootste afnemer ter wereld van de 747... maar wil de komende jaren extra inzetten op nieuwere, schonere vliegtuigen... als de Boeing 787 Dreamliner en de Airbus A350. Streamingsdienst Netflix heeft ook de afgelopen drie maanden flink geprofiteerd van de coronacrisis. Door de lockdown waren veel mensen thuis en daardoor nam het aantal abonnees toe met ruim 10 miljoen. De omzet steeg tot boven de 6 miljard dollar. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Andere streamingsdiensten als Disney+, Videoland en NPO Plus profiteren ook van de lockdown, maar niet zoveel als Netflix. Het weer is nog op bewolking. In het zuidwesten kans op een bui.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 Mein Name ist Maja und mein Co-Gastgeber ist mein Mann Jab oder der Jakob. In diesem Programm erzählen wir Ihnen, was, wie, was Sie in den kommenden Wochen in unserem schönen Dorf und der umliegenden Region unternehmen können. Wir präsentieren dieses Programm in fünf Sprachen. Niederländisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, damit alle Gäste unseres Dorfes die Informationen in ihren eigenen Sprachen erhalten. Angesichts des Gästemix wird der Schwerpunkt auf Deutsch und Englisch liegen. Goedemorgen luisteraars. Vandaag alweer op ZFM de tweede uitzending van het Uur voor de Toerist. Een programma iedere vrijdag van 10 tot 12... voor alle vakantiegasten die in ons mooie dorp Zandvoort verblijven. Mijn naam is Jaap en mijn co-host is mijn vrouw Maya. In dit programma vertellen we u over wat er de komende week... in ons mooie dorp en de regio daaromheen te doen is. Wij presenteren dit programma in vijf talen. Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans. Zodat alle gasten van ons dorp de informatie in hun eigen taal krijgen. Gezien de gastenmix in Zandvoort zal de nadruk liggen op de bijdrage in Duits en Engels. Bonjour auditeurs. Aujourd'hui sur 7FM, déjà la deuxième émission de l'heure touristique. Un programme tous les vendredis de 10h à midi pour tous les vacanciers séjournant dans notre beau village de Sainte-Porte. Je m'appelle Maya et ma co-animateur est mon mari Jacques, en français Jacques. Dans ce programme, nous vous disons quoi faire dans notre village et la région environnante dans la semaine à venir. Nous présentons ce programme en cinq langues, le néerlandais, allemand, l'anglais, français et en plus espagnol afin que tous les clients de notre village obtiennent les informations dans leur propre langue. Compte tenu de la composition des invités, l'accent sera mis sur l'allemand et l'anglais. Good morning, listeners. Today on ZFM, already the second broadcast of the Tourist Hour. A program every Friday from 10 to 12 a.m. for all holiday guests staying in our beautiful village. is Zandvoort. My name is Jaap, or Jack in English, and my co-host is my wife Maya. In this program we tell you about what to do in our beautiful village and the surrounding region in the coming week. We present this program in five languages, Dutch, German, English, French and Spanish, so that all guests of our village get the information in their own language. Given the guest mix, the emphasis will be on German and English. Pues muy buenos días oyentes. Hoy en CTFM ya la segunda emisión de la hora turística. Un programa todos los viernes de 10 a 12 para todos los huéspedes de vacaciones que se alojan en nuestro hermoso pueblo Sanford. Mi nombre es Maya y mi co-presentador es mi esposo Yap, o en español se dice Jaime. En este programa le contamos qué hacer en nuestro pueblo y la región circundante la próxima semana. Presentaremos este programa en cinco idiomas, holandés, alemán, inglés, francés y español, para que todos los huéspedes de nuestro pueblo obtengan la información en su propio idioma. Dada la combinación de invitados, el énfasis estará en alemán e inglés. jetzt kommt der Sommer. Ja, lieve Zuhörer, dat was Simone Sommerland met Jetzt kommt der Sommer. You all know probably the famous song of Frank Sinatra, My Way. But originally that song came from France. And it was made famous in France by the French singer Michel Sardou. My Way is called in French Comme d'habitude. et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude, tout seul je bois mon café, je suis en retard, <laughs> comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude comme d'habitude, toute la journée. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti et pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul je les cacherai comme d'habitude. sera comme d'habitude. C'est beau, n'est-ce pas? My Way en français. par Michel Sardou, comme d'habitude. En jetzt, lieve Zuhörer, äh, een holländische Sänger, die Sie allen kennen, Jan Schmidt. Zusammen met Nick en Simon zingen ze: Die zomer voorbij, de zomer voorbij. Zijn het mijn vrienden en ik ben trots dat ze er zijn. Laat je horen voor Nick en Simon! de zomer begon, toen ik zag wat ze kon met het haar van mij. Mm, bij de hand erbij, allang weer verleden tijd. Vreugde vergaat als je bloemt. De dijk de dijk plat gestrijd. Ja, dat was Jan Smit. Nick en Simon! Niet Nick en Simon. Ja, liebe Zuhörer. Dann jetzt wieder ein bisschen neue Berichte. Maya, ich habe gelesen, dass es gibt ein Campaign, der heißt, der heißt Beach for Sharing und das hat diese Woche in Sandfurt begonnen. Kannst du unseren Zuhörer etwas davon erzählen? Ja, sicherlich. Das haben wir sogar gemacht, weil wir denken, Sandfurt, eh, das ist jetzt natürlich Sommerzeit. So nicht nur die Besucher, sondern auch die Niederländer, die eh, Provinzen Nordholland und Südholland haben auch Ferien, Schulen äh, eh, sind geschlossen. So wir, wir erwarten natürlich viele Gäste. Aber wir leben noch immer mit diesen Maßnahmen, hier, äh, wie in Deutschland natürlich auch, wir haben hier eineinhalb Meter äh, die Gesellschaft, äh, eineinhalb Meter Gesellschaft. Und wir sagen, das ist noch immer von Kraft. Aber Sandford ist ein gastfreundliches Dorf und wir haben niemals gesagt, die Gäste können nicht kommen. Das werden wir auch niemals machen. Aber wir sagen jetzt, okay, Sandford, Beach for Sharing. So, wir müssen diesen Raum eigentlich miteinander teilen. Das bedeutet, dass wir überall darauf hinweisen, aufgrund einer guten Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Unternehmer und Sandford Marketing wird das überall angekündigt. So Schildern, Banner, Bushaltestelle, sogar ein großes Instagram-Schild direkt am Bahnhof weisen darauf hin, wie wir uns am besten miteinander äh, ja, verhalten können eigentlich, hä? dass wir keine Gefahr haben. Ähm, entgegenkommen. Es wird auch jede Woche äh, mit den sozialen Medien geteilt. Ins Kino wird es gezeigt. So überall wird das ihnen erzählt. Auch äh, haben wir noch ein spezielles Team von Gastgeber. Die verteilen ja sogar noch Masken. Und im Kürze und im äh, Touristenshop äh, und Museum sind die auch äh, zu, zu bekommen eigentlich. So wir hoffen, so wird es deutlich sein werden. Na Maya, dann muss ich doch sagen, dass Sandford richtig versucht, seine Gäste äh, eh, komfortabel zu halten, ne? Ja, ja, das versuchen wir. <laughs> wir lieben die Gäste natürlich. Freilich, freilich. Äh, also, kannst du auch, äh, eh, peux tu also dire un petit peu en français de ces campagne de sharing? Oui, euh, bon, messieurs, dames, euh, vous êtes euh, la bienvenus chez nous en Zandvoort. Et même si vous êtes ici, on a toujours la distance de mètre et demi, comme en toute Europe, hein, parce que, bon, c'est une campagne internationale pour nous protéger contre ce virus de corona. Ça veut dire qu'ici en Sandford, vous êtes la bienvenue, mais sur toutes les, manières de bon Internet, euh, Facebook, euh, les panneaux, les bannières, les abribus, on vous explique qu'il y a une distance de 1 mètre et demi et ça s'appelle le campagne Zandvoort Beach, hein, euh, plage for sharing. Il faut se compartir alors. Alors, j'espère que ça vous, vous pouvez comprendre ça, celui, et vous êtes, vous, vous travaillez avec nous pour, être, euh, pour avoir une, une été beau. Ah, merci Maya. Je crois maintenant c'est temps encore pour un petit peu musique. Et what I'm going to play now is Sting with the famous song Fragile. was, was Sting Meet Fragile. Sting with the song Fragile. Uh, the next song, the next song is Spanish. So Maya, uh, can you tell our Spanish listeners what they're going to listen to? Bueno, por fin entonces en español, una canción que conocemos todos o nos recuerda de tiempos muy bonitos en España. El señor Julio Iglesias que canta un canto a Galicia. Vaya. piace tanto, terra dove un fae che as tuas Canta canta Galicia. Und dan jetzt, liebe Zuhörer, een holländische Sänger, der Rob De Nijs. Und er singt Het werd zomer, es werde Sommer. toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, je gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, maar nergens heen. riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd en van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. hoorde ik je zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet Ja, beste luisteraars. Ook even weer wat in het Nederlands. Eh, goed bericht. De Zandvoortse Zomerkrant eh, is weer uit. Ik moet nog het Spaans. Eh, vanwege corona was het nog even afwachten of die krant er wel zou komen dit jaar. Maar uiteindelijk werd duidelijk dat eh, Zandvoort weer volop toeristen ontvangt, verblijfstoeristen ook. En dus kwam de groen licht voor de 2020-editie. Naast relevante informatie in het Nederlands, Duits en Engels... is er ook een plattegrond zelfs van Zandvoort te vinden in die Zandvoortse zomerkrant. Hij is gratis verkrijgbaar bij strandpaviljoens, hotels, pensions, B&B's, campings... diverse horeca-gelegenheden en de VVV. Sí, pero también quiero decir algo a nuestros clientes de España eh, sobre esta campaña que tenemos. Hay que compartir la playa, señores y señores, porque eh, eh, van llegando muchísima gente, no solamente extranjeros, sino holandeses también. Son nosotros, todos estáis de bienvenido, pero la distancia un metro y media, eso es necesario. Compartir la playa, por favor. Hay máscaras también gratuitos y informaciones en el pueblo entero. Okay, thanks Maya for the Spanish part. And another interesting item is the Beach for Sharing campaign started this week. Zandvoort is now slowly full of visitors again, and we are very happy about it. Especially now the summer holidays have started everywhere in the Netherlands. Uh, it will is expected it will be sometimes quite busy. Uh, however, the national measures, which what we call in Holland the one and a half meter society, are still in force. Zandvoort is now a hospitable village and people do not like to say that one should not come. Instead, the campaign Zandvoort Beach for Sharing uh, is uh, put into action for sharing the space with each other. Due to the good cooperation between the municipality, entrepreneurs and Zandvoort marketing, various measures have been taken. Uh, you see these messages about the one and a half meter society on signs, on banners and in bus shelters. This week even a large Instagram sign measuring 2 by 2 meters has been placed on the Stationsplein, the station square, and the Badhuis square, where everyone can even take a photo with the message Zandvoort Beach for sharing.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 artık ich möchte auch gerne etwas erzählen über die Sommerzeitung. Ja, wegen der Corona müsste man lange abwarten, ob die Touristenzeitung dieses Jahr eigentlich veröffentlicht wird. Aber am Ende war es klar, dass Sandford wieder viele Touristen empfangen wird. Gott sei Dank. Daher würde auch das äh, grüne Licht gegeben und haben wir die Ausgabe 2020. Neben Informationen finden Sie äh, auch eine Karte in dieser Zeitung und auf diese Karten stehen äh, alle Strandpavillons, Hotels, Pensionen, B&B, Campingplätze, verschiedene Restaurants und wo Sie das Touristenbüro finden können. Es ist eine kostenlose Zeitung, so äh, bitte äh, äh nehmen Sie eine und erkündigen Sie sich. Ja, yeah, thank you, Maya. Uh, for our English listeners, uh, because of the corona... Eh, as Maya said already in German, it was a matter of waiting to see if the tourist newspaper would be published this year. In the past years, that was always the case. Uh, but now it looks really like that Sanford will again receive plenty of overnight tourists. Uh, we now have also a 2020 edition. And in addition to information in Dutch, German and English, those are the languages in which the paper is published... Uh, there's also a map of Zandvoort in the summer newspaper where you can find uh, all kinds of things uh, worth to go to. It makes uh, getting around much easier. And you can get a newspaper free of charge almost everywhere in our village. Beach pavilions, hotels, guest houses, B&Bs, campsites, restaurants and of course the tourist office. So it's everywhere to pick up. Oui, alors euh, aussi en français, euh, je vais vous expliquer que, bon, c'était pas euh, clair pour longtemps parce qu'il y a un virus, vous, vous, savez. Et alors, nous avons entendu qu'il y a aussi le journal et c'est déjà disponible dans tous les magasins, les boîtes de touristes, à la gare. Ça, c'est un journal gratuit euh, avec plein d'informations sur des plages, les hôtels, les maisons d'hôtes, les chambres d'hôtes, les campings, les divers établissements de restaurants, l'office de tourisme. Alors plein d'informations et en plus gratuites. Hay también un periódico de verano en Sanford. Es que, bueno, c'était eh, era incertitude mm, eh, una incertidumbre por mucho tiempo por, por, por el virus, pero lo tenemos todo ahora em, listo y está disponible en las varias tiendas, en hoteles, en... Eh, es, un, es un jornal, es gratuito y, se da eh, muchísima información sobre pabellones de playa, hoteles, casas de huéspedes, los B&Bs, los campings, eh, establecimientos, restauraciones, la oficina de turismo y también tiene una mapa. O sea que todo es muy claro y es gratuito. Well, everything for free. That's always something we like to hear. Uh, next record I have now ready for you uh, is Reinhard May, a German singer in Holland very famous because we listen every night uh, around 11 p.m. to his voice for a eh, radio broadcast, eh, which is called Met het oog op morgen. And there always his song Nacht Freunde is played. But Reinhardt also made a song about the morning in, a, eh, in the summertime. So here is his German sung song Sommermorgen Reinhard Mai'. Durchs offene Fenster dringt der Tag ins Zimmer und Morgenlicht durchflutet schon den Raum. Ich spür dich neben mir, du schläfst noch immer und suchst ihn festzuhalten, deinen Traum. Wie gern hab ich es neben dir geborgen, noch nachzudenken über dich und mich. Wie gern mag ich die hellen Sommermorgen sicher höre ich jetzt schon vor dem Hause Stimmen, Straßengeräusche, Autotüren. Verstrichen ist die stille Atempause. Du regst dich, als scheinst du es auch zu spüren. Und blinzelst zu mir mit verschlafenem Lachen ich wart auf diesen Blick allmorgendlich, wie gern spür ich dich nicht. spät am Tage. Komm einen Augenblick noch nah zu mir. Wann sag ich, wenn ich es dir jetzt nicht sage, dass ich glücklich bin mit dir? Von deiner Wärme, deinem Rat umgeben, von deiner Zärtlichkeit, wann sage ich, wie gut es ist, an deiner Seite zu leben. Reinhard May, Sommermorgen. Summer Morning by Reinhard May. It's almost 11 o'clock, es ist fast 11 Uhr. Und wir drehen jetzt de letzte Platte. Und das ist Gloria Gaynor. In dieser Corona-Zeiten ein eh, Titel, die schon klappt. I Will Survive.